Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens Palestijnse autoriteiten zeker zeven Palestijnen omgekomen. Voor de kust bij de zuidelijke stad Gaan Yunis werd een visser gedood. Een luchtaanval op een vluchtelingenkamp in de stad kostte het leven aan twee volwassenen en een kind. En in Gaza-stad kwamen drie mensen om het leven en vielen meerdere gewonden, zegt het Palestijnse persbureau Wafa. Ook op de westelijke Jordaanoever waren er confrontaties. Het Israëlische leger arresteerde Palestijnen in de steden Hebron en Ramallah. Daarnaast plunderden en vernielden Israëlische kolonisten een school. Bij een schietincident in Delfzijl is een man van 31 gewond geraakt. De politie zegt dat hij waarschijnlijk werd beschoten vanuit een voertuig. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk waren er meerdere mensen en voertuigen betrokken bij de schietpartij. Het slachtoffer heeft geen vaste wonenverblijfplaats verblijfplaats en is aangehouden. De dader wordt nog gezocht. Het incident in de Canadese stad Vancouver... waarbij een automobilist inreed op bezoekers van een straatfestival... heeft aan negen mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Volgens de Canadese politie is er geen sprake van terrorisme. De man, de dader, is een man van 30 uit Vancouver. Hij is aangehouden. Over zijn motief is niets bekend. Bij de marathon van Londen is Sivan Hassan derde geworden. De Ethiopische Tigest Aceva kwam als eerste over de finish in een nieuw wereldrecord. Hassan was twee jaar geleden bij de Marathon van Londen de snelste. En bij de mannen werd Sebastian Sabe eerste. Het leek er even op dat de Nederlander Nageye derde was geworden... maar dat werd later aangepast naar de vierde plek. Bij de handbikers waren Jetse Plat en Geert Schippers de beste Nederlanders. Dan het weer, veel zon, later ook wat bewolking bij 18 tot 22 graden. Aan de kust is het iets koeler.